Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is gebleken na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Na afloop zei Hoes tegen NOS-verslaggever Joris van de Kerkhof... dat het een emotioneel en constructief overleg was geweest. Maar volgens Hoes is afgesproken dat er een streep onder het verleden wordt gezet. We gaan nu vol goede moed vooruit, zei hij. Tijdens het overleg met de fractievoorzitters heeft Hoes spijt betuigd over wat er is gebeurd. Daar leken de meeste partijen genoegen mee te nemen. De fractievoorzitters maken wel de kanttekening dat als er nieuwe feiten opduiken... die aantoonbare schade kunnen opleveren voor het ambt van burgemeester... dit consequenties zal hebben. Hoes kwam deze maand in het nieuws door verhalen over minnaars... en door een foto van hem met een bloot bovenlichaam op internet. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het tweejarig begrotingsplan dat een nieuwe shutdown moet voorkomen. Eerder werd het plan al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat werd het voorstel goedgekeurd met 64 tegen 36 stemmen. Het plan is opgesteld door een werkgroep van Republikeinen en Democraten... die werd ingesteld na de shutdown van oktober... waardoor de federale overheid 16 dagen geen geld mocht uitgeven. Nadat Obama zijn handtekening heeft gezet... heeft het congres tot 15 januari om de begroting voor 2014 goed te keuren. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen door de Vlaming Dirk Bosmans. Hij maakte in de tekst van Kees van Kooten 13 fouten... en bracht daarmee de stand Vlaanderen-Nederland op 14-11. De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. Bij de uitgenodigde prominente won de Vlaamse dichter Maud van Houwaard met 21 fouten. Het weer, het raakt bewolkt en van het westen uit gaat het regenen. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Overdag trekt die regen weg, vallen er nog wel wat buien en is er wat zon. Dan wordt het 10 graden en de wind neemt wat af.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 1981. Deze van de Waitresses, een band die niet zo lang heeft bestaan. Ze waren actief in het begin van de jaren 80, een paar jaar slechts. En in die paar jaar eh, hebben ze ook nog al wat eh, muzikanten versleten. De Waitresses, met onder andere de zang van Patty Denahoe. Die kon je namelijk horen in dit nummer dat als titel had... Merry Christmas. Oftewel de Christmas Wrapping, de Waitresses. mooi allemaal. Goeienacht. Dit is de Nachtink, anders bij de Varen op Radio 1. Je gaat luisteren naar het tweede uur. Waarin zo dadelijk aandacht voor de muziek die te horen was... in de jongste aflevering die afgelopen zaterdag werd uitgezonden... op de televisie, namelijk een aflevering van de drama serie Overspel. En voor nog aandacht voor wat eh, mensen die de afgelopen week het tijdelijke voor het eeuwig hebben ingewisseld. Maar eerst even aandacht voor een eh, suggestie die ik deze week binnenkreeg. Namelijk een eh, suggestie van de hand van een luisteraar, namelijk Peter Landheer. 67 Buffalo Springfield... met hier in de stem van Neil Young, Buffalo Springfield en Expecting to Fly. En dat doet me herinneren aan het feit dat het ook weer ooit een tune van toen is geweest. Een eindtune. Het werd namelijk gebruikt door uh, Tineke. Tineke de Nooi, die tegenwoordig eh, weer een plek heeft gekregen op Radio 5 Nostalgia in de namiddag. Maar in het begin van de jaren 70, toen deze hele andere dingen... bij de zeezender Radio Veronica... toen had eh, ze aan het eind van de dag tussen 11 en 12... een programma waarin LP-tracks werden gedraaid. Albumtracks. Bij een commerciële zender komt er tegenwoordig vandaag de dag nog maar eens om. <laughs> ze zouden met de vinger naar het voorhoofd wijzen. Maar dat komt toen allemaal. En ze deden toen eh, leuk en ze eindigden altijd met Buffalo Springfield Expecting to Fly. Zo duidelijk dus aandacht voor die muziek die afgelopen zaterdag te horen was... in de meest recente aflevering van de tv-serie Overspel. Maar eerst nog even een muziekje die tegenwoordig weer regelmatig opduikt in een tv-reclame. tv-reclame van een bouwmarkt. het is ook een tune geweest van een tv-serie. Namelijk Divorce. Succesvolle tv-serie van RTL. Maar nu dus regelmatig bij de reclame van de bouwmarkt. Uit Engeland komen ze en ze zingen Our House. Hier is Madness. Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum she's so house proud nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our Our house in the middle of our street. in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school them off where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of ways. Dads are playing up downstairs, sisters sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Ah, ah. en bent band die nog steeds eh, actief is... en van tijd tot tijd zelfs ons land aandoet voor een optreden Madness. Hier met een jaren 80 succes onder de titel Our House. Overspel, dat trok afgelopen zaterdagavond weer zo'n slordige miljoen kijkers. En zoals gebruik in Overspel wordt er eh, op zijn tijd ook even gebruik gemaakt... van eh, oude hitparade successen... En soms wordt er verwezen naar iets recentelijks. Er werd verwezen bijvoorbeeld in een toespraak die hoofdpersoon Iris eh, had... naar een oud succes van Johnny Hates Jazz. Die muziek was niet te horen, kreeg je dadelijk wel te horen. Maar wat wel te horen fragment, was fragmentarisch... was een oude plaat van het duo Kenny Rogers en Dolly Parton. En... Ray Charles was ook in die aflevering van afgelopen zaterdag te horen... Georgia, Georgia, um, the whole day through.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 Je hoorde allereerst Ray Charles, Georgia on My Mind uit de jaren 60. De compositie zelf die is al uit eh, de jaren 30, 1930 om precies te zijn, op muziek van eh, Hoggy Carmichael en Stuart. Stuart uh, eh, Conley, die de muziek... Uh, eh, Stuart Cornell, die de teksten schreef van dat nummer. Dat nummer dat als eh, titel had Georgia on my mind. Vervolgens kon je luisteren naar een duo, een country duo. En wel Kenny Rogers en Dolly Parton. Die waren verantwoordelijk voor Islands in the Stream. En daarna had je een nummer dat niet te horen was in die aflevering van over spel. Maar wat wel even ter sprake kwam. Het ging namelijk om eh, Johnny H. Jazz. En voor degenen die de aflevering hebben gezien of niet hebben gezien. Het ging erom dat eh, Elsie Kouwenberg... en dat wordt gespeeld door uh, Rivka Lodijzen... die speechte bij een herdenkingsbijeenkomst... in verband met het overlijden van een van de hoofdpersonen. En in die speech verwees hij naar een liedje van Johnny Hates Jazz. Namelijk Turn Back the Clock. En dan ineens komen alle dingen weer bij elkaar samen. Want ik zat dus te kijken naar dat overspel, naar die speech die gehouden werd bij een herdenkingsbijeenkomst. En een dag eerder was ik ook bij een herdenkingsbijeenkomst. En er werd de favoriete muziek van de overledene gedraaid. En deze was ik eigenlijk alweer vergeten, maar wat een fantastische plaat. van Adrian Borland. In 1979 toen zijn ze bij elkaar gekomen en in 1987 toen stopten ze ze mee. In 1981 het album From the Lion's Mouth. En daarvan het nummer wat ik je net liet horen onder de titel Winning. Je hoorde de sound hier en de nacht klinkt anders. Dit dan heet City Lights. En dit is Ray Price. See. like mine. Ray Price, zijn verstomde stem kan je nog eens een keer horen. De man die is eh, vorige week donderdag op 87-jarige leeftijd overleden. Je hoorde van hem het nummer City Lights. Zijn carrière begon hij niet als eh, zanger, maar als eh, veearts. Maar later, toen hij begon te zingen, toen werd zijn, ja, zijn muzikaliteit toch wel opgemerkt. En dat had het gevolg dat hij platen ging maken, successen had, hits... En daarmee is hij dan eindelijk eh, beroemd geworden. Ray Price. En voor the Good Times. Dat is een van de grote successen geweest. Na de hand ook nog eens een keer gecoverd door eh, Perry Como. En ik liet je dan luisteren naar dat eh, City Lights van die Ray Price. 96 jaar oud geworden is actrice Joan Fontaine. Die heeft zo'n tientallen films gemaakt, met name in de jaren 40 en 50. Zelf is ze als zangeres niet naar buiten getreden... maar ze heeft wel meegewerkt aan een musicalfilm, namelijk eh, The Emperor Waltz. En die Emperor Waltz, daarin werd ze bijgestaan door iemand die wel kon zingen... en een heleboel plaat heeft gemaakt. Bing Crosby. Dit is uit The Emperor Waltz. Kiss in Your Eyes. You can say your lips are not for me... But you can't hide the kiss that's in your eyes. And you can say my arms would only leave you cold. But wait till they hold you and then look wide. Yes, and you can say tonight will come and go without a single moment's worth of sighs. But why should I agree when I know what will be? It's plain to me plain as the kiss. say tonight will come and go without a single moment's worth of sighs. But why should I agree when I know what will be? It's plain to me plain as the kiss in your Of je nu wil of niet, de komende dagen zal je van hem ergens wel een keer het nummer White Christmas horen. Je hoorde hem, Bing Crosby, nu in ieder geval met een song... afkomstig uit eh, de musical The Emperor Waltz. En wat ik je liet eh, horen, dat heette The Kiss in Your Eyes. In die film, 1948, eh, was hij te zien samen met Joan Fontaine... die afgelopen week overleed op de hoge leeftijd van 96 jaar. Ja, daar was er ook nog een vermeende overlijden... wat al snel werd tegengesproken door zijn zoon. Het zou namelijk gaan om de 85-jarige legendarische pianist Horace Silver. De man is al een tijdje ziek en daar werd op een gegeven moment op internet vermeld dat hij zou zijn overleden. En weet je hoe dat gaat met internet? De ene site die vermeldt dat en dan wordt het al rap opgepikt door andere media. Het wordt getwitterd, gefaceboekt, et cetera, et cetera. Maar zijn zoon die heeft op een Amerikaans radiostation verklaard dat vader nog in leven is. Horace Silver. Hier hoor je met een opname uit 1956. 1956 in New York. How long has this been going on? Met aan de vleugel Horace Silver, waarvan eh, gedacht werd afgelopen week dat hij was overleden, maar zijn zoon heeft dat dus tegengesproken. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En morgen is het precies 40 jaar geleden dat de zanger die je nu gaat horen overleed. Carpenter. met 66, Bobby Darren. If I were a carpenter and you were a lady Would you marry me anyway? Would you have my baby? If I tinker were my trade Would you still find me? Carrying the pots I made Following behind me Save my love through loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you above me. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, your soft shoes shining? If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby? was Tim Harden. Tim Harden die het schreef. Bobby Darren had er in 1966 een hit mee. En een paar jaar later toen scoorden de Four Tops ook met dat If I Were Carpenter. Bobby Darren morgen dus precies 40 jaar geleden dat hij overleed. Daar <laughs> nou, zat ik op te wachten. Waar blijft hij nu? Of liever gezegd, waar blijven ze nu? En hier zijn ze Albert King en Stevie Ray Vaughan. Blues in de nacht dus. helden die niet meer onder ons zijn. Je hoorde Stevie Ray Vaughan, die al op 35-jarige leeftijd overleed. Het ongeluk, het helikopterongeluk, gebeurde 27 augustus 1990. En overmorgen, dan is het precies 21 jaar geleden... dat die andere bluesgigant die hoorde, Albert King, overleed. Je hoorde de twee in het nummer dat als titel heeft Pride and Joy... Tijd nu voor een opname die afkomstig is uit de VRT-archieven. Hier is De Mens. De muziek van Frank van der Linden en de tekst van Herman Brusselmans. Kom bij mij en help me zwijgen. Blijf bij mij en zeg geen woord. Laat de stilte bovendrijven in dit huis, daar dient het voor. Ik wil jou, zonder adem. Ik wil jou, zonder kik. Ik wil jou, zonder vragen. Ik wil jou, omdat je beter bent dan ik. Kom bij mij en sluit mijn lippen. Blijf bij mij en stoer me Help me over eile klippen. Stop het eigen van mijn hond. Ik wil jou, maar zonder adem. Ik wil jou, zonder kik. Ik wil jou, zonder vragen. Ik wil jou omdat je beter bent dan ik. ik wil jou. Zonder adem, ik wil jou. Zonder kik. ik wil jou. Omdat je doodsbang bent, net als ik, net als ik. geschreven door Frank van der Linden. Hij is eh, de zanger, het boegbeeld van de band De Mens. Nederlandstalige band De Mens, die in Vlaanderen heel populair is. En hij schreef muziek op tekst van Herman Brusselmans. Je hoorde het liedje De Angst, afkomstig uit het eh, project... dat afgelopen najaar plaatsvond bij VRT Radio. Zanger zoekt schrijver dit is de muziek uit Lawrence of Arabia. Film die de afgelopen week regelmatig ter sprake kwam... naar aanleiding van het overlijden van de acteur Peter O'Toole.